heeft geleid tot een harde aanvaring tussen regeringspartij PvdA en premier Balkenende... In een eerste reactie nam Balkenende op een aantal kernpunten afstand van het kritische rapport. Zo blijft hij erbij dat er wel degelijk een wettelijke basis was voor de invasie van Irak. Ook houdt hij staande dat de Kamer volledig is ingelicht en dat hij goed leiding heeft gegeven. De PvdA eist nog deze week een nieuwe verklaring waarin Balkenende recht doet aan het verontrustende rapport, zegt fractieleider Hamer. De GGD gaat onderzoek doen naar berichten over kindermishandeling tijdens Koranlessen in moskeeën. De GGD stelde in Den Haag al vast dat kinderen stelselmatig klappen krijgen tijdens de les. Maar gaat dat nu ook in moskeeën in andere steden onderzoeken. De moskeeën in Amsterdam en Tilburg weigeren daaraan mee te werken. De overheid kan ze niet dwingen. Uit de hele wereld komen reacties op het overlijden van Miep Gies. Ze was de laatste overlevende van de groep mensen die in de oorlog Anne Frank en haar familie hielpen onderduiken. Ze overleed gisteren 100 jaar oud. De Israëlische president Peres schrijft in een brief aan koningin Beatrix dat Miep Gies ervoor heeft gezorgd dat de hele wereld kennis kon maken met de dromen van een jong meisje. 3,1 miljoen Nederlanders staan geregistreerd als donor. Vorig jaar hebben bijna 80.000 mensen zich laten registreren. Vooral in de laatste maanden van 2009 hebben mensen zich opgegeven als donor. Waarschijnlijk geïnspireerd door de campagne Nederland zegt ja, die in oktober begon. In Soest is Henny van Voskuilen overleden. Samen met zijn vrouw vormde hij sinds 1969 het accordeonduo De Kermisklanten. Ze werden bekend met de Zigeunertango en waren ook in Duitsland immens populair. Henny van Voskuilen was 68 jaar. Dan het weer nog.